Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 40% van de Amsterdammers voelt zich onveilig in het verkeer. Vooral door elektrische fietsen, steps en scooters. Amsterdam staat vierde in de Urban Road Safety Index 2023... van Europese steden met hoge verkeersonveiligheid. Na Istanbul, Rome, Milaan en Praag. Veel Amsterdammers denken dat het verbieden van bijvoorbeeld elektrische deelscooters... een mogelijke oplossing kan zijn... Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid benadrukt dat het onderzoek het gevoel van onveiligheid meet... en niet het feitelijke effect van elektrische voertuigen op ongelukken. Vrouwelijke chirurgen in Canada leveren gemiddeld beter werk af dan hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Toronto onder meer dan een miljoen patiënten. Patiënten die geopereerd worden door mannen zouden een hoger risico hebben op ongeplande heropnames of ernstige complicaties... Ook zouden ze 25% meer risico lopen om te overlijden dan wanneer een vrouw hen opereert. Een verklaring voor de verschillen hebben de onderzoekers niet. Maar factoren zoals tijdbesteding met patiënten, communicatiestijl en het naleven van richtlijnen zouden een rol kunnen spelen. De partij van Pieter Omtzigt is in de eerste peilingwijzer van deze herfst in één klap de grootste. Volgens de peilingen van Ipsos 1 Vandaag en INO Research samen... komt nieuw sociaal contract op 26 tot 32 zetels. De enige partijen die daarbij in de buurt komen zijn de VVD... en de combinatie PvdA-GroenLinks met minstens 22 zegels. Op afstand volgen PVV met 12 tot 16 zetels en de BBB met 11 tot 17. Het weer. De komende nacht is het helder en het koelt af naar 13 tot 16 graden.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 dirty up with his name. No, no. Never, never thought, never thought, never thought. Never, knew, never knew that you would do this to me. Do this to me. Try to Try to ruin me, be my enemy. Never thought, never thought, never thought, never thought that you, that you would act as if you're cool. seguir, ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero, está más frío que el mes de enero. Pido calor y no ves más que hielo. Oh, oh. Hace rato tengo. no sintiera nada.